met het NOS Journaal. Het kabinet heeft besloten dat mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen besmettingen centraal worden verdeeld. Minister Bruins maakte dat bekend in het Kamerdebat over het coronavirus. De landelijke GGD-koepel krijgt de verantwoordelijkheid over de verdeling over alle medici en zorgverleners in het land. Een woordvoerder van de minister benadrukt dat er nog geen sprake is van tekorten, maar dat de maatregel bedoeld is om een vast verdeelsysteem te hebben voor als er wel tekorten ontstaan. De rechters in het eh, proces van de tramaanslag in Utrecht worden niet vervangen. De wrakingskamer van de rechtbank Utrecht heeft het verzoek daartoe afgewezen van een van de slachtoffers. Hij zegt dat Gukman T. hem probeerde dood te schieten terwijl het OM zegt dat hij alleen bedreigd is. Het slachtoffer wilde het proces uitstellen toen, en toen de rechters dit weigerden vond hij dat ze daarmee partijdig waren. De wrakingskamer wijst het verzoek af omdat er geen reden is om te denken dat de rechters inderdaad partijdig zijn. De manier waarop Nederland de verspreiding van stikstof berekent... is van voldoende tot goede kwaliteit. Dat concludeert een commissie die de stikstofberekeningen onderzocht... in opdracht van minister Schouten van Landbouw en Natuur. Wel vindt de commissie dat er meer moet gebeuren om in de toekomst onzekerheden te verkleinen. Bijvoorbeeld door vaker en op meer plekken te meten en door satellietbeelden te gebruiken. Vooral vanuit de landbouwsector is kritiek op de manier waarop het RIVM de uitstoot en neerslag van stikstof berekent. Oud-atletiektrainer Jerry M. uit Rotterdam is veroordeeld tot 180 uur taakstraf... voor ontucht met vier minderjarige meisjes. En al krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden. Tol M had één jaar en vier maanden cel geëist... maar volgens de rechter zijn niet alle misbruikbeschuldigingen bewezen. Tegen Jerry M. waren tientallen meldingen gedaan... en hij zou twee meisjes zwanger hebben gemaakt. Hij kon jarenlang zijn gang gaan op verschillende atletiekclubs... in de regio's Rotterdam en Den Haag... omdat niemand aangifte deed. Het weer vanuit het zuiden regen. In het noorden blijft het zo goed als droog. Het wordt een graad of 7 vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Edwin van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I, I was thinking I could fly, take your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind. gotta convince you that you shouldn't fall asleep. It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I, was thinking I could fly to your hotel tonight.